Vijf uur. Rivantijn met het NOS-journaal. Van Egypt Air dat vanochtend werd gekaapt zaten zes Nederlanders. Die zijn allemaal ongedeerd, net als de rest van de passagiers en de bemanning. De piloot werd tijdens een binnenlandse vlucht gedwongen om uit te wijken naar Cyprus. De kaper wilde daar asiel aanvragen. Na uren onderhandelen gaf de man zich over en de bomgordel die hij droeg bleek nep. Volkert van der Graaf moet zich ook in de toekomst elke drie maanden melden bij de reclassering. Dat heeft de rechtbank in Den Haag in een kort geding bepaald. Vorige maand won Van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, nog een zaak. Hij hoeft niet langer begeleid te worden door een psycholoog. Tegen die uitspraak is het OM in beroep gegaan. De man die een dodelijk speedbootongeluk veroorzaakte op de Vinkenveense plassen is veroordeeld tot vier jaar cel. Tegen hem was acht jaar geëist. Volgens de rechtbank is er sprake van dood door schuld. De man heeft volgens de rechtbank in dronken toestand roekeloos gevaren en geen hulp verleend. Hij ramde in augustus 2014 met zijn speedboot een sloep met vier mensen. Twee van hen kwamen om. De verdachte voer na de aanvaring door. Bijna driekwart van de Oekraïners hoopt dat Nederland volgende week voor het associatieverdrag met Oekraïne stemt. Uit een peiling door het onderzoeksbureau GFK blijkt dat 13% hoopt dat Nederland tegenstemt. Een meerderheid van de Oekraïners denkt dat het associatieverdrag met de EU helpt in de strijd tegen corruptie in het land. De steun voor het verdrag is het grootst in het westen van Oekraïne. Het referendum is op 6 april in Amsterdam is een taxichauffeur aangehouden voor poging tot doodslag. De man zou opzettelijk over de benen van een vrouw zijn gereden en daarna doorgereden. Volgens de vrouw had de chauffeur geweigerd om de taximeter aan te zetten en had hij bij aankomst 40 euro geëist. Bij de ruzie die toen ontstond viel de vrouw en reed de man over haar benen.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 I have no terror, these spells. Finding out the secret will tell. Whatever it is, it can be named. There's a about took my place. I ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Oh, when you're looking at the sun answer 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS.